zei ze turn me on. Nou, daar kan ik geen bezwaar tegen hebben natuurlijk. Um, ehm, turn me on. En Rod Stewart heeft ook een nieuwe single, dames en heren. Die heeft al een tijdje. Dat is een prachtige nieuwe cd van de man uit. Die heet eh, Time. Eh, vorige week gaf hij nog een fantastisch concert in het Ziggo Dome in, eh, in, in Amsterdam. en dat was uitverkocht en was heel erg leuk. Dit is Rod Stewart met She Makes Me Happy. when she She makes me happy, wanna sing, sing, sing. She makes ons allemaal af. Is Marvin Gaye? Nou, dat zou je, toch een, eh, zou je nooit meer aan de weet komen. Want hij is er al een tijdje niet meer. What's Going On heette dit nummer. En dat was van eh, Marvin Gaye. Jawel. Dat is een heel verkeerd muziekje, maar dat maakt niet uit. Kunnen we nog even vertellen dat het hier heel gezellig is in onze studio? Ik had een hele andere in gedachten. summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime. Ba-boom, Shut down books and throw them away. Say goodbye to the class today. Skip along and change your ways. It's summertime. Well, no more studying history and no more reading geography and no more geometry because it's all the time straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular free for all. Well, are you coming or are you waiting? Just so folks and my mom can Hurry up before I faint. It's summertime. Well, I'm so happy that glad you live. Oh, how I love to take a trip. I'm sorry, teacher, but sip your lip because it's on. summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. It's summertime. Ja, en dat was Hobby Horse, een bandje dat bestond uit eh, Tony Visconti en Mary, Hoppy. Mary Hopkin. Dat schijnt er intussen eenjarig te zijn ook. Ja, je kan van alles meemaken natuurlijk hier. Baby squirrel use a sexy motherfucker. give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone Santa Esmeralda duurt eh, ongeveer 10 minuten geloof ik deze versie. Maar eh, we moeten nog meer muziekjes draaien. Dus eh, het was hem. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.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 Ze komt nu pas los. Ze komt nu pas los, hallo. maken er nog steeds een feestje van hier bij CFM Zandvoort. We gaan nog eventjes door, hoor, tot 8 uur geloof ik. Tot 9 uur, weet ik ook niet precies. Tolweg 10A, in ieder geval is de locatie, dames en heren. En eh, we kregen een aantal verzoeknummertjes, dat doen we natuurlijk ook. Eh, dit is de volgende, Mick Jagger en David Bowie. Ter gelegenheid van eh, Live Aid 1985. En... die gaat nu komen als alles goed gaat. Ja, het gaat helemaal goed. Dancing in the Street is en Bowie en Jagger. Tokyo! is dus, eh, Mick Jagger samen met eh, David Bowie. Ja, ik was even te laat. Ja, het is een feestje hier gewoon gezellig bij CFM Zandvoort. Uh, officiële opening vandaag. En we gaan nog eventjes door. u kunt nog gerust even langskomen hoor. De Tolweg 10A, dat mag allemaal nog. Dat vinden we wel leuk en gezellig. En mocht u verzoekjes hebben, nou... Wonderen, nee, het onmogelijke verrichten we direct. En wonderen duren over het algemeen iets langer. Jawel. We gaan verder met een moderne plaat. Een plaatje van u. nothing Zeros. En uh, dat liedje dat heet uh, Home. Yes, I do. Uh, ik vind het allemaal goed. We gaan verder met de Eagles. En dit heet... Hoe heet het ook weer? Dus langzamerhand rustig aan het afbouwen. Nog een kwartiertje en zo. En dan is het eh, feest weer gevierd hier bij, uh, bij CFM Zandvoort, ons open huis. En jongens, het is zo'n paradijsje geworden. Het is allemaal zo mooi geworden. We zijn zo blij. Ik zie dat eh, Rob Harms, die zit er ook met een, met een glinderkoppie. heb je nog wat te zeggen tegen de luisteraars? Of, ja, natuurlijk. Het is zo'n geweldige dag geweest. Wacht even hoor. Ja, het is zo'n geweldige dag geweest, Ruud. Echt helemaal super. Ja. Dit willen we gewoon vaker doen. Ja, dat moeten we vaker doen. Hè? Heb ik het met Pieter al over gehad? Wie weet. Ja, wie weet. Wie gaan we weet. het was gewoon fantastisch. En namens eh, heel CFM wil ik zeker het plein, de Jons en het plein, Geweldig, dankjewel. Ja. Fantastisch allemaal. en natuurlijk ook Alan Berg. Dat dacht ik. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, dus, pam, nou ja. sponsors die ons een, hart, warm hart toedragen. Ik ga er zelfs van stotteren. en jongens, hou me in de gaten. Ik kom langs. Ik wil heel graag ah. dat jullie adverteren. Dank u. Goed zo. Mannen, bedankt. Super. Dit is de script. It was February 14, Valentine's Day. The roses came, but they took you away. Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm. Gotta keep myself calm, but the truth is you're gone. And I'll never get to show you these songs. Dad, you should see the tours that I'm on. I see you standing there next to mom, both singing along, yeah, arm in arm there are days when I'm losing my faith. Because the man wasn't good, he was great. He'd say, Music was the home for your pain, and explain I was young, he would say, Take that rage, put it on the page, take the page to the stage, blow the roof off the place. I'm yeah. trying to make you proud, do everything you did. I hope you're up there with God saying, That's my kid. I still look for your face. criticize me. Would you follow every line on my tear stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away. I know it's been a while, but I can see you clear as day. Right now, I wish you could hear you say, I drink too much and I smoke too much Dutch. But if you can't see me now, that shit's a must. I used to say I won't know a win until it costs me. Like I won't know real love till I've loved and I've lost it. So if you've lost a sister, someone's lost a mom. And if you lost a dad, then someone's lost a son. And they're all missing out, yeah, they're all missing out. So if you get a second to look down, of me now. Mom I'm just missing you now. And I still look for your face in the crowd. Oh, if you could see me now. Oh, if you could see me now. Would you stand in this grace You Could See Me Now. een nieuwe plaat van een eh, Script. Vorige week nog te zien op Pinkpop. Geweldig, een van de nieuwe jonge bands. Fantastisch, mooi. Ja, jongens, we lopen langzamerhand naar het einde toe van, eh, van ons open huis. En ik zie daar de voorzitter zitten. En meneer voorzitter, heb, heb, u, u nog wat te melden aan de, aan de meute? Ja, natuurlijk heb ik iets te melden. Als je de schuif openzet... Ja, die staat open. mooi, dan... Eh, wil ik allereerst eh, jou bedanken, Ruud, voor oh. eh, weer perfecte eh, wijze. En lieve mensen, als u naar Ruud Jans wilt luisteren... en wie zou dat niet willen... elke maandag van 12 tot 2 uur... woensdag van 12 tot 2... vrijdag van 12 tot 2... en ik heb begrepen, Ruud, dat je ook donderdag eventueel nog van 12 tot 2 te wil... en op woensdag van 2 tot 5 vinyl. Ja. En dan komt hij met de hele partij platen... Die nog een beetje bobbelen vanwege de zon en dergelijke. Ja, allemaal. Maar perfect geluid, gebeurt, want het geluid van die platen vinyl is altijd nog mooier dan cd's. En het is werkelijk genieten dat vooral jij hier bent en eh, je weer actief inzet. Samen met jouw vriendin natuurlijk. Ja, die moet je niet vergeten, nee, hoor. is wordt eh, ze kwaad. Dat zijn de ogen van eh, de omroep. Ja. En ik vind dat geweldig. Leo, blijf van me af. Dames en heren, hier ontstaat is, een nieuw stel. Maar het is werkelijk eh, een genieten zoals jullie met elkaar, de hele groep vrijwilligers. en dan praat ik over 80 man die zich in de afgelopen eh, eh, drie maanden enorm hard hebben ingezet. Van s morgens vroeg tot s avonds laat gewerkt hebben, gerestaureerd hebben, geschilderd hebben, eh, de techniek verzorgd hebben. En er is hier een partij techniek in gegooid van een kleine 30.000 euro. Het is ongelooflijk. Eh, Anderhalf... Heb je de loterij gewonnen, Pieter? Ja, we hebben een lening gesloten bij de gemeente Zandvoort. Ah. Maar dan kijk ik naar die Marcus van Dam. Onze big spender. Die eh, anderhalve kilometer heeft gelegd aan leidingen. En vervolgens zegt, ik kom nog een kilometer tekort. En vervolgens computers links en rechts koopt en er allemaal dingen aan zitten solderen. En het werkt ook nog. werkt ik vind het zo verschrikkelijk knap. Ik geniet van zo'n grote groep vrijwilligers. Ik ook. En ik geniet ook van alle mensen die het mooie werk gerecht hebben. Daarom zeggen we met de Rolling Stones. Satisfaction. We love you. Oh. <laughs> <laughs> Rolling Stones. 1967, The Summer of Love. De Beatles kwamen met All You Need Is Love. En toen kwam de Stones daar achteraan natuurlijk. Alleen, eh, het was in een uh, rumoerige tijd toen Mick Jagger samen met zijn vriendin Marion Faithful werd opgepakt wegens Mario bezit. Ja. Ja, dat mocht toen niet, hè? Nee, dat mocht toen nog niet. Vandaar dat dit nummer ook begint met een, eh, met een celdeur en zo. En je hoort dat hij naar een, we gaan eh, nog even naar de, de voorzitter, want het is niks als je hem even een vinger geeft. Dan neemt gelijk de hele hand. Hè, Rut, ik, eh, ik heb net een aantal namen genoemd om te bedanken. Ja. En Rob, mijn vicevoorzitter, zit naast me, Rob ja. Arms. Ja. Nou, die wil ik natuurlijk ook bedanken. Want is dat zo? Rob, 23 jaar geleden ben jij begonnen als piraat. Maar wij samen zijn tot de conclusie gekomen dat deze verbouwing niet tot stand had kunnen komen zonder, zonder inzet. Leo! Leo Miesbeek. Oh. Leo! Leo! Leo! Want laten we wel zijn, je gaat hier een investering aan met mensen die nauwelijks kunnen timmeren, schilderen of wat dan ook. En Leo, die stond er wel... En Leo stond er steeds bij om te controleren en hij vond steeds de goedkoopste oplossing. Maar de kwaliteit was perfect. Ik heb, wel, vloer, hè, is Ik heb, al, ik heb wel dus gehoord dat er 30 mensen overspannen naar huis gaan. Dank voor onze baatsbegeleiding. Eh, we komen bij het, eh, het laatste nummer, denk ik. Een beetje, nou, dat denk ik wel, ja. Dat is op verzoek. En, dat, is, eh, dat is een mooi nummer toevallig, want dat is een heel mooi nummer. Want dat past wel een beetje in de situatie. Ja, ja, dit is eh, een prachtige live uitvoering van Carol King. En eh, het nummer dat heet You've Got a Friend. When you're down and troubled the sky. feel free to sing. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer. Je kun je je niet voorstellen, dames en heren. We zijn er bijna doorheen. We zijn, en nemen u mee naar het nieuws en het weer van 8 uur. Hartelijk dank allemaal voor het luisteren. Wij zijn er weer, Ansa en ik, morgenmiddag om 12 uur. Kunnen we blijven slapen hier.